De Wijkertunnel hoort bij de A9 en loopt onder het Noordzeekanaal. Actievoerders zijn opgeroepen om zich om 6 uur te verzamelen op zeven plekken in Nederland. De ANWB rekent op flinke verkeershinder en spreekt over een zware spits. President Trump heeft in een brief hard uitgehaald... naar voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Volgens Trump voert Pelosi een kwaadaardige kruistocht... door aan te dringen op een afzettingsprocedure tegen hem. Trump vergelijkt de impeachment met de heksenprocessen van Salem. Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden over twee aanklachten tegen president Trump. Honderden leerlingen in de zorg en kinderopvang overwegen om te stoppen met hun opleiding... na vervelende ervaringen tijdens hun stage, meldt de FNV. De vakbond opende meldpunt begin november na een uitzending van Reporter Radio over misstanden in de zorg. Sindsdien zijn er 540 meldingen binnengekomen. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet, vooral tijdens vakanties. Volgens de vakbond doen veel leerlingen geen melding uit angst voor een slecht cijfer. Een Iraanse immigrante van 31 die verdronken is in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland... is aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijk overschot werd in augustus gevonden vlakbij IJmuiden... maar de Nederlandse justitie heeft de zaak nooit openbaar gemaakt. Dat melden NOS en het AD. Op de boot zaten 20 mensen die hadden 3500 euro per persoon betaald aan de smokkelaars in Calais. Op het kanaal kwam hun boot in de problemen. De Iraanse vrouw verdronk daarbij. De mensensmokkelaars staan vandaag in Frankrijk terecht. En dan het weer. De regen trekt weg. De temperatuur ligt tussen de 6 en 2 graden. Overdag is het droog met ruimte voor de zon.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 When Christmas rolls around, who always comes to town? What a freak, he's so unique, a man with the mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, A man with a mistletoe But the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree.